Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. CDA-lijsttrekker van Haarsma Buma denkt dat VVD-leider Rutte en PvdA-lijsttrekker Samson met z'n tweeën al in potlood een afspraak hebben staan. Buma zei dat in Nieuwsuur. PVV-leider Wilders zei eerder op de dag dat een paars kabinet van VVD, PvdA en D66 in de grondverf staat. En speelleider Roemer zei dat hij daar ook van uitgaat. In het tv-programma 1 voor de verkiezingen ontkende Rutte dat. Hij zei dat hij zich altijd kapot heeft geërgerd aan partijen die de buiten al leken te verdelen. In de politieke barometer zijn de VVD en de PvdA nu even groot. Beide partijen staan in de peiling van Ipsos Sinoveet op 35 zetels. In de barometer van woensdag stond de VVD nog twee zetels voor op de PvdA. De SP is een zetel gedaald en komt op 21. Ook de PVV daalt een zetel, staat op 19. Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. De Italiaanse premier Monti wil een Europese top houden over anti-Europees populisme, waarin volgens hem grote gevaren schuilen. De premier signaleert oude stereotypen en oude spanningen, vooral in de relaties tussen Noord- en Zuid-Europa. Monti heeft al vaker gezegd dat de eurocrisis Europa uit elkaar kan trekken. Duikers gaan vandaag in de Maas bij Maastricht opnieuw zoeken naar sporen van Tanja Groen. De 18-jarige studente verdween spoorloos in 1993. Twee weken geleden werd in de Maas een fiets opgedoken die lijkt op die van Groen. Er werd ook een buis gevonden waar mogelijk resten van haar op zitten. Dat wordt nu onderzocht. Vandaag wordt geprobeerd een tweede buis uit het water te halen. De Nederlandse ploeg heeft op de Paralympische Spelen in totaal 39 medailles gewonnen. In Londen werden 10 gouden, 10 zilveren en 19 bronzen medailles behaald. Vandaag, tijdens de laatste dag van de Spelen, kunnen de Nederlanders geen medailles meer winnen. Vier jaar geleden in Peking won Nederland 22 medailles. Het weer, plaatselijk lage bewolking, nevel of mist, overdag zonnig met op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden, aan zee iets minder warm.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 Baila, baila, baila. cuando se llama el cuando se su vela, cuando se inmala cuando se inmala dolores, cuando se cuando se su vela, cuando se Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.